Twee uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Na de aardbeving van gisteren in Slochteren zijn bij het Centrum Veilig Wonen... tot nu toe 15 schademeldingen binnengekomen. De volgens het KNMI opvallend zware beving in het Groningse dorp... had een kracht van 2,6 en was in de wijde omtrek te voelen. Onder meer het Sappemeer, Zuidbroek en Schildwolde kwamen meldingen binnen. De problemen bij British Airways zijn nog niet helemaal voorbij. Gisteren hadden duizenden passagiers te maken met vertragingen en geannuleerde vluchten. Dat kwam door een wereldwijde computerstoring bij de Britse luchtvaartmaatschappij. Hoewel de storing deels is opgelost, verwacht British Airways nog wel dat sommige vluchten worden geschrapt of veel later vertrekken dan gepland. De Amsterdamse brandweer is nog steeds druk bezig met de brand die gisteravond uitbrak bij een afvalverwerkingsbedrijf in het westelijk havengebied. Er is nog altijd veel rookoverlast. De brandweer laat de loods waar huishoudelijk afval ligt gecontroleerd uitbranden. In de Filipijnen hebben extremisten acht mensen vermoord en in een ravijn gedumpt. Het gaat om arbeiders die voor het geweld bij Marawi op de vlucht waren geslagen. De stad werd zes dagen geleden bestormd door strijders van een militie die banden heeft met islamitische staat. Bij de gevechten zijn al honderden doden gevallen. In de stad wonen 200.000 mensen. Het merendeel heeft de stad verlaten. Galatasaray verandert de naam van zijn stadion en doet het woord arena in de ban... De Turkse club geeft ermee als eerste gehoor aan een oproep van president Erdogan. Die riep clubs deze week op het woord arena te vervangen... omdat dat volgens hem verwijst naar de gladiatorengevechten in het oude Rome... waar mannen werden verscheurd door wilde dieren, zo zei hij. Het weer zondag, alleen in Limburg valt er nog een onweersbui. Het wordt in het noordwesten 23 graden en plaatselijk 29 graden in Limburg. Later vanmiddag in het zuidoosten opnieuw kans op een enkele onweersbui. Morgen wordt het 27 tot 33 graden.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 het is nog steeds redelijk ongewijzigd. Dus uh, Rijkonen op de 1. Hebben op nummer 2 Vettel. 3 Bottas en Verstappen die rijkt op plek 4. We hebben ook nog uh, Eredivisie. De plek eh, om eh, Europees voetbal wordt gereden door... <laughs> gereden? Nee, wordt gespeeld tussen FC Utrecht en AZ. Ehm, de heenwedstrijd werd gewonnen net 3-0 ehm, door AZ. maar nu staat het 2-0 bij... in Utrecht, dus het is daar spannend. Wordt er daar nog 3-0, dan gaan ze nog even verlengen. En we hebben natuurlijk ook een na-competitie. Dat begint om half drie. We hebben de Giro en we hebben ook nog tennis. Maar dan tennis eh, van eh, Nederlandse bodem. Want uh, Jovones is bij de tenniswedstrijd tennisclub Zandvoort tegen Lemonijos. Of, nou dat gaat hij ook zo meteen wel vertellen hoe je dat precies uitspreekt. Ik zeg een boordevol programma en ook met lekkere zomerse muziek op deze mooie zondag. En een van die platen die we gaan draaien vandaag is deze van Soul Sister met The Way To Your Heart. klein stukje van uh, Boerak Jetter, zo heet die eh, plaat. Eh, tenminste, zo heet de artiest in die het plaatje heet Tuesday. En daarvoor Soul Sister, The Way To Your Heart. We gaan gelijk even overschakelen naar de Glee. want daar zit onze Joop van is. En die kijkt naar een mooie tenniswedstrijd. Tenminste, hij is net afgelopen, toch Joop? Joop? Ja, ik, ja. Joop. ging even iets fout. Ja. <laughs> <laughs> Ik zeg, eh, je zit naar een mooie tenniswedstrijd te kijken. Tenminste, hij, je zat ernaar te kijken, want hij is afgelopen, de eerste game. Nou, twee, nee, sterker nog, de eerste twee partijen zijn afgelopen. Oh, oké. Het is namelijk zo, eh, we spelen vandaag eh, de tweede wedstrijd in de Eredivisie van het zondag gemengd. Van de KNLTB, Koninklijke Nederlandse Lon Tennisbond. En dat zijn wedstrijden voor teams, een gemengd team. Eh, er zijn twee dameswedstrijden, singlewedstrijden, twee heren singles, een damesdubbel en een herendubbel. En de dames spelen tegelijkertijd en ze proberen de heren ook tegelijkertijd te laten beginnen. Meestal lukt dat niet, vandaag toevallig wel, want zojuist zijn alle twee de dames singlepartijen afgelopen eh, met gemengd succes. Gisteren heeft Sam voor de allereerste wedstrijd van dit seizoen gespeeld, uit bij eh, Leeuwenberg in Den Haag. En dat werd een mooie 4-2 overwinning voor Zandvoort. Eh, de dames, we hebben toen alle twee met singles gewonnen. Bij de heren ging het één keer mis. En bij de dubbel ging één keer mis. Dus 4-2, dat was toch een mooie eindstand eigenlijk. Vandaag eh, begon het heel anders. Leslie Kerkhoven, de nummer 1 vrouw van Zandvoort... die speelde tegen Roemeen, uh, Roemeense en die heet Michaela Buzarnescu... de nummer 389 van de wereld. Ja, waar praat je eigenlijk over? Maar ehm, dat ging in de eerste set ging dat goed, uitstekend zelfs voor Leslie. Ze won de eerste set met 6-2, maar er kreeg ze een een of andere insting. Ik heb geen idee wat er aan de hand is geweest, want die tweede verloor ze met 0-6. En zojuist is de derde set, de beslissende set, afgelopen in het voordeel van die eh, Roemeense voor Leeuwenberg met 1-6. Dat betekent dat uh, Leslie Kerkhoven in 13 games maar één game heeft gewonnen. Dat is niet deslessies. Dat is ongelooflijk. Dat, eh, dat is eigenlijk niet vertoond. Aan de andere kant, eh, het veld, of, tweede baan, was nieuwe Zandvoortse speelster de Amerikaanse, Alexia Grinch. ik heb geen ranking kunnen vinden van haar. Die, had, die speelde tegen de, de Italiaanse Corina Don Die speelde wel wat langer in Nederland. En die Amerikaanse voor Zandvoort, die pakte de eerste set in 7-6, een tiebreak derhalve. Kreeg het heel moeilijk in de tweede set, stond met 2-5 achter, kon toch terugkomen tot 6-6. En pakte uiteindelijk die, die tiebreak ook weer met, eh, met drie punten verschil. Dat betekent dat na de eh, dames eh, singles de stand 1-1 is. En gaan we zo meteen beginnen met de heren. En daar speelt Tellens Griekspoor. De nummer 1 heer van uh, Zandvoort, de 19-jarige Tellen Griekspoor. Die speelt tegen de Belg Maxime Oton. Ehm, die doet ook alweer wat jaar mee hier in, Zandvoort, eh, in eh, Nederland. Ik heb al een paar keer in Zandvoort mogen zien. En zijn broer Kevin, die speelt op baan 2 tegen ook een Belg, Niels Dessijn. Ja, die moeten nog beginnen, die partijen. Dus eh, dat moeten we later nog even terugkomen, Andor. Ja, hey, de nummer één vrouw eigenlijk is Kerine Lemoine. Sorry, ik weet niet of het zo uit... Uh... Nee, Quirine Nee, dat is niet de nummer één vrouw. Oké. Eh, de, nummer één vrouw, dat is in principe toch Lester Kerkhoven. Ja. Ehm, dat doen ze vaak, na de ranking doen ze dat. Quirine die heeft in ieder geval heeft zich gekwalificeerd voor de eerste ronde van Parijs, voor Rand de Ros. Die is dus niet hier aanwezig, maar een ontzettend leuk succes voor haar. Want <laughs> ik denk erom, ze pakt sowieso 35.000 euro. Ook al wordt ze uitgeschakeld. Ja, dat zijn voor die dames ontzettend goede dingen. Eh, ze leert er ontzettend veel. Ze krijgt heel veel ervaring daar. En misschien dat ze dan uh, volgend jaar nog iets eh, verder kan komen. Wie weet, wie zal het zeggen. Ja, oké. Nou, ja, en ze speelt dus bij Zandvoort. Het is mooi om, om dat mee te ja, maken. Ze speelt e- eigenlijk helemaal geen echte Zandvoort dus bij Zandvoort. Mhm. Maar er speelt maar één buitenlandse. En dat is de Amerikaanse. En die is net nieuw dit jaar voor het eerst. En de rest zijn allemaal Nederlandse speelsters. Ze spelen al heel lang bij Zandvoort allemaal echt al jaren. En eh, je kan eigenlijk zeggen dat het een heel mooi Sanfords team is. Dat, eh, dat twee jaar geleden kampioen is geworden. En vorig jaar helaas het kampioenschap op eigen eh, terrein heeft gemist door in de finale van de, de, huidige tegenstander Leimonius te verliezen. Oké. zo zit het. Oké Joop, nou bedankt voor de update. We spreken elkaar over een uurtje als je dat goed vindt. Prima, Oké. straks. Dankjewel, Joop bij de wedstrijd van Tennisclub Zandvoort. Hier is Third World. said, Seek, he shall find. I've been with you through all times. In the thirsting, I will quench you with my love.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 And he said, Be not afraid. For those who believe, I will save. for the world too. The only love that can bring peace is. So won't you try, try, I know that without you Jalu? tomorrow. Who lives broken hearts and from sorrow? So won't you try, try, time for the world to They own the only love that can rip pieces So won't you try, I, I, I, I, try Jah love I wonder when will the world wake up and start to People have to long pay no mind to So won't you try, I, I, I, I, try Jah love Once you begin, you won't regret you. The ultimate life satisfaction. So won't you try, try that love. You know that there's no excuse for no one not to. You'll be grateful you let inside you. So won't you try, try that love. lekkere muziek van Steely Dan hier bij ZFM met The Fast and the Four Third World met Try Your Love. ZFM, Westkust, weerbericht. En niet zomaar het Westkust weerbericht, nee het weerbericht van onze weergoeroe Lex van der Hoorn. Het is vandaag meest zonnig, matige zuidwesten tot westenwind. En een maximum vandaag is antwoord van 23 graden. Morgen veel zon, matige wind uit veranderlijke richtingen. En het wordt eh, morgen een stuk warmer met 28 graden. Vanaf dinsdag minder warm en geregeld zon. En wil je een eh, plons eh, nemen in het zeewater eh, vlak voor de kust van Zandvoort... dan is dat nog vrij fris 16 graden. En voor meer informatie over alle dingen van het weer... www.meteopagina.nl Dat is de weersite van Lex van den Horen, onze lokale weermeteoroloog. you. You say you wanna start something new, and it's breaking my heart you leave. my heart in two. Cause I never wanna see you sad, girl. Don't be a bad Childhood. Oh baby, baby, it's a world It's hard to get by just smile, girl een lekker muziekje was dat. Eh, Maxi Priest met Baby Baby, It's a Wild World. Eh, en daarvoor uh, Shaft met Sway uit de Zero's. We hebben wat uh, ander sportnieuws voor je. Petra Kvitova heeft bij haar rentree op de tennisbaan... zonder veel moeite de tweede ronde op Roland Garros bereikt. De Tsjechische tennisters die won met 6-3, 6-2 van de Amerikaanse Julia Bosserup. Kitova speelde geen duels meer sinds ze in december in haar huis werd overvallen. De dader stak de linkshandige speelster met een mes in haar linkerhand... waarna ze een operatie van vier uur onderging. Pas afgelopen vrijdag besloot Kvitova haar opwachting in Parijs te maken. De tweevoudig Wimbledon-kampioene maakte ondanks haar langdurige afwezigheid een aanstekende indruk. Ze sloeg negen aces en werkte de drie breakkansen die ze tegenkreeg op overtuigende wijze weg. Dan gaan we even uh, aan atletiek doen. Want Daphne Schippers is op de 200 meter bij de Diamond League wedstrijden in Eugene. Dat is de Verenigde Staten. Teleurstellend als vierde geëindigd. In de vreemde race snelde Tori Bowie, die brons veroverde op de Spelen van Rio... naar de snelste tijd van het seizoen. En met 21.77 verpulverde Bowie haar persoonlijk record van 21.99. Achter de ontketende Amerikaanse legde Shawnee Miller Ubo uit Jamaica op in 2191 beslag op plek 2. Voor Millar Ubo die betekent dat eveneens een persoonlijk record. De nummers 1 en 2 van de Spelen en van de laatste WK kwamen er niet aan te pas. De Jamaicaanse Elaine Thompson werd derde in 2198 en Schippers vierde in 2230. Ook drievoudig wereldkampioen Alison Felix speelde een bijrol. Zij werd vijfde in 2233. Ook in de 100 meter bij de heren kreeg een verrassende uitslag. De 23-jarige Amerikaan Ronnie Baker die won in 9.86 en scherpte daarmee zijn persoonlijk record met 0,12 seconden aan. André de Graaz, die brons eh, greep op de WK en de Spelen... en voormalig Europees wereldkampioen Justin Gatlin... die in eh, Rio nog tweede werd, eindigde slechts als vierde en vijfde. Bij de hinkstapspringen sprongen voor het eerst twee atleten verder dan 18 meter. Olympisch en wereldkampioen Christian Taylor was met 18 meter 11 goed voor de derde sprong uit de geschiedenis. Alleen Jonathan Edwards 1829 en hijzelf in 1821 deden het ooit beter. Will Clay die sprong naar 18 meter en 5 centimeter, al deed hij dat wel met te veel rugwind. Een dag eerder had uh, Sifan Hassan in Eugene het Nederlands record op de 5000 meter verbeterd. Zij finishte in 14 minuten 41 seconden en 24 honderdsten. En was daarmee ruim 15 seconden sneller dan het uit 2003 daterende record van Lorna Kiplagat. Hassan die finishte op de thuisbasis van haar Amerikaanse sponsor daarmee als derde. De Ethiopische Genzebe Dibaba liep dat in 22. En de Keniaanse Lillian Kaisat Rengeruk, die bleef haar voor. En dat was in 1436-80. Dan nog één atletieke weetje. Tijmen Kupers en Sanne Verstegen hebben tijdens de wedstrijden in het eh, Belgische Ordegem op de 800 meter voldaan aan de ijs voor deelname aan de WK van begin augustus. Kuppers die eindigde in zijn serie als derde en dook met 1.45.58 onder de limiet van 1.45.90. En ook Verstegen werd derde en zij bleef met 2 74 onder de uh, op 20100 gestelde ijs. Gaan we nog even naar uh, voetbal kijken, want uh, ja, dat was echt wel een hele spannende. Want FC Utrecht die kwam op 3-0 door, even kijken, Girano Kerk. En eh, daarmee was het dus gelijk. En vier minuten in de blessuretijd kwam er plots een penalty van FC Utrecht. Maar die werd gestopt door Tim Knul. Tim Knul? Nee, Tim Krul heet de jongen. En eh, daarmee ehm, is er nu verlenging geblazen in Utrecht. En ehm, in Kerkrade is er eh, begonnen, want... daar is het MVV tegen Rode JC. In ieder geval Rode JC tegen MVV, want Rode JC die speelt thuis. Nou, genoeg geven. We gaan even weer eh, muziek draaien hier bij ZFM Zandvoort. En niet zomaar eh, muziek. Nee, dat doen we met een zomerse tint. En dat doen we nu met de heren van Big Mountain. Met... Uh, Ooh, baby, I love your way. Ooh, baby, I love your way. Every day, yeah, yeah.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 Nou, er zijn een aantal pitstop stops geweest. Vettel is nu aan de leiding, Rijkonen erachter, Ricciardo op plek 3, Bottas op 4 en Verstappen rijdt op plek 5. Eén plaatje te gaan nog voor het nieuws van 3 uur wordt deze van 66 k deze nog van 11 jaar geleden.